8 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Amsterdam is de vermoorde advocaat Dirk Wiersum herdacht. In debatcentrum De Rode Hoed werd een minuut stilte gehouden... door honderden advocaten, rechters en officieren van justitie. Ook minister Grappenhuis was bij de herdenking aanwezig. Vandaag werd bekend dat de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord... langer vast blijft zitten. Zijn voorarrest is met maximaal 14 dagen verlengd. Oppositiepartijen zeggen dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt... als het gaat om het aanpakken van de stikstofcrisis. Het kabinet wil onder meer klimaatbossen planten, boeren uitkopen... en een lagere maximumsnelheid. GroenLinks-leider Klaver noemt die plannen vaag. Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland ziet wel perspectief in de plannen... maar benadrukt dat er snel een oplossing moet komen... voor de honderden bouwprojecten die nu stil liggen... Landbouworganisatie LTO is positief dat het kabinet boerenbedrijven niet wil dwingen om in te krimpen. Uit de pompenkliniek in Nijmegen is een tbs'er ontsnapt. De man ging er vanmiddag vandoor tijdens een begeleid verlof, meldt Omroep Gelderland. Hoe hij kon ontsnappen is niet bekend. De politie roept mensen op om de man niet zelf te benaderen. Vorige maand ontsnapte ook al een tbs'er uit de pompenkliniek, een veroordeelde kindermisbruiker. Een dag later werd hij weer aangehouden. Ook in augustus ontsnapt een TBS'er in Nijmegen... door via een raam naar buiten te klimmen. Hij werd ook weer gepakt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haalt vrijwel alle maagzuurremmers... met daarin ranitidine van de markt. Gisteren bleek dat de medicijnen mogelijk vervuild zijn... met kankerverwekkende stoffen. De inspectie heeft daarom een lijst gestuurd naar apothekers en huisartsen... met daarop de 16 middelen die worden teruggeroepen. Maagzuurremmers zonder de stof mogen wel gewoon verkocht of volgeschreven worden... Het weer, vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht opklaringen, lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen vrijwel overal droog en zonnig bij 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring noord van Amsterdam bij de Koentunnel. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens een kwartier vertraging.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 touch the sky. Pop along if you feel like along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is ho e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.